Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na Europese leiders en de NAVO heeft ook de VS zijn verontwaardiging uitgesproken... over het onderscheppen van een Ryanair-vliegtuig door Wit-Rusland. Het toestel met aan boord journalist Roman Protasevich... werd gisteren gedwongen te landen in Minsk, waar Protasevich werd gearresteerd. De Amerikaanse minister Blinken spreekt van een schokkende actie... en eist dat de journalist onmiddellijk wordt vrijgelaten... Protasevich wordt vanwege zijn kritiek op president Lukashenko... door de Wit-Russische autoriteiten gezien als terrorist. Hij denkt zelf dat hij de doodstraf krijgt, zei hij tegen een medepassagier. Later vandaag praten de EU-leiders over nieuwe sancties tegen Wit-Rusland. Het dodental van het ongeluk met een kabelbaan in Italië is opgelopen tot 14. Een van de kinderen die was overgevlogen naar een ziekenhuis is daar gisteravond overleden. Bij het Lago Maggiore in het noorden van Italië stortte een cabine met 15 mensen naar beneden toen een kabel het begaf. Onder de doden zijn volgens Italiaanse media Duitse toeristen. Justitie in België roept de voortvluchtige militair Jurgen Konings op... contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt. Een federaal procureur deed die oproep op de Vlaamse televisie. Er wordt al bijna een week naar Konings gezocht, omdat hij mogelijk zwaar bewapend is. Ook heeft hij een afscheidsbrief geschreven waarin hij suggereert geweld te gaan gebruiken tegen de overheid en virologen. De oproep van justitie lijkt bedoeld om de zaak zonder geweld tot een goed einde te brengen. De procureur wees erop dat er nog geen slachtoffers zijn gevallen... en dat justitie de veiligheid van iedereen en dus ook van Konings zelf wil garanderen. Het weer, er trekken buien over het land. Tegen de ochtend gaat het vanuit het westen langduriger regenen. Minima vannacht rond 10 graden. De dag begint grijs en druilerig.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 Diaz was her last name, always been abandoned. Keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing off a banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You could point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. yeah. Is there anybody out there? She's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, she could really gives a shoulder, hanging on to the edge till it's over. She's crying for your love tonight, lonely is hard to survive. She said. could look at him. Grew up mad and antisocial. Hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire. Close to retire, with one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah. Is there anybody out there? He's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care.